9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Hongkong hebben 610.000 mensen gestemd bij onofficiële verkiezingen. Die waren georganiseerd door de oppositie. Het waren er meer dan drie keer zoveel als de organisatoren hadden verwacht, schrijft een lokale krant. En die hoge opkomst wordt gezien als een protest tegen de nieuwe veiligheidswet... die China begin deze maand invoerde. Die wet maakt het onder meer mogelijk om opgepakte mensen uit te leveren aan China. De onofficiële verkiezing was uitgeschreven om kandidaten te selecteren voor parlementsverkiezingen later dit jaar. Morgen wordt de uitslag verwacht. Demonstraties met trekkers of andere zware landbouwvoertuigen... zijn vanaf morgen niet langer verboden in de noordelijke provincies. De veiligheidsregio's in Drenthe, Groningen en Friesland verwachten wel... dat nieuwe demonstraties vooraf worden aangemeld. Dat geeft tijd om ze op veiligheid te beoordelen. De veiligheidsregio's benadrukken dat het besluit van vandaag geen vrijbrief is voor blokkades. In Nijmegen en de regio IJsseland geldt het verbod op acties met landbouwvoertuigen nog wel. En oud-voetballer Wim Suurbier is overleden. Suurbier was verdediger. Hij speelde in de jaren 60 en 70 jarenlang voor Ajax... en was onderdeel van het team dat drie keer de Europa Cup 1 won. Voor het Nederlands elftal speelde hij 60 interlands... waaronder de WK-finales van 1974 en 78. Na zijn spelersloopbaan was hij onder meer tien jaar trainer in de Verenigde Staten. Een paar weken geleden kreeg hij een, een hersenbloeding... en sindsdien lag Suurbier in het ziekenhuis waar hij overleed. Wim Suurbier was 75 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog. Vannacht ongeveer 8 graden. Morgen periode met zon. Later op de dag vanuit het westen weer meer bewolking, maar het blijft wel droog.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 There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Got all this time in my hands. Might as well cancel out plans. I could stay here forever take all my time. Go on, make me lose my mind. your hair like that. Body language so fluent, I can read your silhouette. Uh, and I know what you're thinking when you bite your lip. I swear uh, uh-huh. that I'm not overthinking. Got your signals everywhere, so let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it, you know you want it, baby. I want a piece of your mind so let me in, let me in now. Don't wanna take up your time. Just have a drink, have a drink. Let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it. Cause I just wanna know you better, you better, you better. I just wanna get to know you better, you better, you better. I just wanna know you. No need to stress it I just want your company and give you all my attention when we dance the Billie Jean. So let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it, you know you want it, baby. I want a piece of your mind, so let me in, let me in now. Don't wanna take up your time, just have a drink Let's lose control and rock the You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want I just wanna know you better, you better, you better. I just wanna get to know you better, you better, you better. I just wanna know you. I just wanna know you better.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 Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby aquí yo sigo. Tú me tienes loco, loco contigo. Una cintura chiquita, mata la cancha. Tú estás fuera lo normal. Tú lo bates como la vena de abuela.